nadat het beroep tegen de beslissing om hem over te dragen werd afgewezen. Rond half tien gisteravond kwam hij aan bij de gevangenis in Scheveningen. Daar kreeg de van oorlogsmisdaden verdachte oud-generaal de tenlastenlegging overhandigd. Ook kreeg hij een lijst met advocaten die hem in eerste instantie zouden kunnen helpen. Verder is Mladic meteen medisch onderzocht. Radko Mladic wordt onder meer verdacht van volkenmoord in Srebrenica in 1995 tijdens de Bosnische oorlog. Premier Rutte mag van de Tweede Kamer niet instemmen met een stijging van de begroting van de EU. De Europese Commissie wil dat de begroting stijgt met 5%, maar de Kamer vindt dat percentage veel te hoog. Rutte wil in Brussel vrij kunnen onderhandelen over de hoogte van die stijging. PvdA-kamerlid Plasterk diende daar een motie tegen in. Hij vindt dat in tijden van crisis ook de Europese Unie een pas op de plaats moet maken. Een kamermeerderheid heeft Rutte nu opgedragen vast te houden aan 0% stijging van de begroting van de EU. In honderden gemeenten zijn vandaag op de zogeheten buitenspeeldag allerlei activiteiten voor kinderen. Volgens initiatiefnemers, onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Jantje Beton en Nickelodeon, is de dag belangrijk voor de gezondheid van kinderen en kunnen ze zo contact met leeftijdgenoten leggen. Kinderzender Nickelodeon zet daarom vanmiddag de tv en de website op zwart om kinderen te stimuleren naar buiten te gaan. Volgens de organisatie was de buitenspeeldag vorig jaar een groot succes. Toen keek bijna de helft minder kinderen naar tv dan normaal. Het weer. Overdag veel zon en droog. Maxima tussen 16 graden op de Wadden tot mogelijk 20 in Limburg.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 Em. Claro que sí. Claro que no los jóvenes más chulos del pueblo. Spanso, vos so. 40 house chorizo, bocadillo con manchejo, dat is fabajejo. El anus del diablo, dat de costa de eso, el anus del diablo. That is de costa del sol.